Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De nieuwe beleid en hogeschool van Amsterdam is Geert ten Dam. Zij is nu hoogleraar onderwijskunde aan de UvA. Ten Dam volgt Louise Gunning op, die een jaar geleden haar ontslag aanbood... nadat studenten en docenten wekenlang hadden geprotesteerd... en om haar vertrek hadden gevraagd. De nieuwe rector magnificus van de UvA wordt Karen Maaks... die nu decaan is van de beta-faculteiten. Beide vrouwen beginnen op 1 juni. De gemeenteraad van Enschede heeft toestemming gegeven voor de bouw van een nieuwe moskee. Er is een compromis gesloten tussen het bestuur van de moskee en omwonenden. Zo wordt het geluid van de gebedsoproep verlaagd en het aantal oproepen wordt beperkt tot één keer per week, meldt RTV Oost. Twee weken geleden liep een bijeenkomst over de komst van de moskee uit de hand. Er werd geschreeuwd en de gemeente werd beschuldigd van het spelen van valse spelletjes. De vredesonderhandelingen over Syrië, die vorige week waren hervat, zijn opnieuw vastgelopen. Door het opgeleide geweld in het noorden van Syrië wil het onderhandelingscomité van de oppositie niet verder praten. De oppositie stuurde vandaag een opmerkelijk kleine delegatie naar VN-gezant de Mistura. Normaal zitten er ongeveer 15 vertegenwoordigers aan tafel, vandaag waren het er maar drie. Ze vertelde dat ze pas verder willen praten als de situatie in Noord-Syrië is verbeterd. De Mistura wil nu informeel verder praten om zoals gepland vrijdag de balans op te kunnen maken. Actrice Cox Habema is overleden. Habema debuteerde in 1967 bij toneelgroep Centrum. Ze speelde in Nederlandse en Duitse films en series, waaronder Dr. Vlimme en Polizeiruf 160. Naast actrice was Habma ook theaterregisseur en van 1986 tot 1996 directeur van de stad Schouwburg in Amsterdam. Cox Habma was 72 jaar. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen. Het koelt vannacht af naar 5 tot 8 graden.